Die gaat nu zijn eindverslag afmaken. Morgen zal Lubbers aanwezig zijn bij een kamerdebat over de formatie. Vanochtend heeft hij met Rutte, Wilders en Verhagen gesproken over zijn onderhoud met de andere fractieleiders gisteren. Verhagen zei vanochtend dat hij alle vertrouwen heeft in de steun van de CDA-achterban. Hij is niet ongerust over de kritiek op de toenadering tot de PVV. Het Amerikaanse moederbedrijf Merck van MSD in Os wil ook nog een deel van het productiebedrijf verkopen. Dat zegt de ondernemingsraad. Het gaat om het voormalige Diosint. Bij het deel dat in de etalage zou staan werken ruim 1300 mensen. Het is niet duidelijk of de banen gevaar lopen. Een paar weken geleden werd al bekend dat Merck wil snijden bij MSD in Os. Daardoor zou onder meer de complete researchafdeling verdwijnen. Bijna 2200 banen staan daardoor op de tocht. De ondernemingsraad heeft bij de ondernemingskamer in Amsterdam bezwaar aangetekend tegen de reorganisatie bij MSD. Ook de raad van commissarissen van Organon heeft de reorganisatieplannen afgewezen. In Leeuwarden is een drugsdealer opgepakt die zonder het te beseffen een beetje cocaïne aanbood aan een politieagent. De agent had vrij en werd op de Weerdummerdijk geroepen door iemand in een donker steegje. Die bood hem een lijntje kook aan. De politieman liet hem zijn legitimatie zien waarop de drugsdealer de kook in zijn mond deed en doorsnikte. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding, maar kon met behulp van gealarmeerde agenten alsnog in de boeien worden geslagen. Hij kreeg op het politiebureau een proces verbaal en werd daarna weer vrijgelaten. Bij een bankroof in het noorden van Afghanistan zijn acht beveiligers onthoofd. Volgens autoriteiten werden de bewakers gisteravond eerst vergiftigd en daarna met hakmessen bewerkt. De bankrovers haalden de kluis leeg en gingen er vandoor met bijna 270.000 dollar. Ze zijn nog steeds voortvluchtig. Het weer dan nog, veel ruimte voor de zon, maar ook stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt zo'n 22 graden vanmiddag.